leven je nog zo'n pijn? Morgen kan alles anders zijn. En ieder heeft wel eens een dag, dan raak je even in een vrije val. Maar kom je eenmaal uit het gevecht, dan komt alles weer op zijn pootjes terecht. Je hebt nog zoveel dingen te beleven. Neem elke dag die jou begroet en schep uit tegenslag nieuwe moed. Oh, blijf altijd je eigen gang maar gaan, dan kom je zelden in de kou te staan. De toekomst biedt nog zoveel moois als je je kan. ziet het weer eens tegen.